uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Frankrijk proberen met diplomatieke middelen... een einde te maken aan het offensief van Azerbeidzjan... op de Armeense enclave nagorno karabach Zowel op Parijs dat er een spoedoverleg komt... bij de VN-veiligheidsraad. Sinds gisterochtend voert Azerbeidzjan aanvallen uit op de enclave. Armenië meldt 27 doden en rond de 140 gewonden. Ondertussen gaan in de hoofdstad van Armenië demonstranten de straat op. Ze eisen dat de Armeense overheid meer steun biedt aan de Armeense inwoners in de enclave. In de provincie Groningen waren afgelopen avond en nacht twee ontploffingen. De eerste was bij een bedrijfspand in Oude Pekela. De tweede bij een woning in Winschoten. Bij beide ontploffingen raakte niemand gewond. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De afgelopen tijd vonden er meerdere explosies plaats in het noorden van het land. Bij een schoonheidssalon in Groningen werd twee keer in korte tijd een explosief geplaatst. En eerder deze week was er een ontploffing bij een kapperszaak in Winschoten. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,0. De beving was op het Zuidereiland, bij een plaatsje ten westen van Christchurch... op een diepte van 11 kilometer. Het is de zwaarste aardbeving in Nieuw-Zeeland dit jaar. Volgens de autoriteiten zijn er tot nu toe geen meldingen binnengekomen van schade of slachtoffers. Ook is er geen risico op een tsunami als gevolg van de beving. In Den Haag gaan Kamerleden vandaag met elkaar in debat... tijdens de algemene politieke beschouwingen. Het jaarlijkse debat na Prinsjesdag. Daarin gaat het over de miljoenennota en de plannen voor komend jaar. Inhoudelijk zal het vooral over koopkracht en armoedebestrijding gaan. Veel partijen vinden dat daar meer aan gedaan moet worden. Het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog, het gaat ook waaien en het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De Verenigde Staten en Frankrijk proberen met diplomatieke middelen... een einde te maken aan het offensief van Azerbeidzjan... op de Armeense enclave Nagorno-Karabakh. Ze wil Parijs dat er een spoedoverleg komt bij de VN-veiligheidsraad. In de provincie Groningen waren afgelopen avond en nacht twee ontploffingen. Die waren in Oude Pekela en Winschoten. Bij beide ontploffingen raakte niemand gewond. En in Den Haag gaan Kamerleden vandaag met elkaar in debat... tijdens de algemene politieke beschouwingen. Inhoudelijk zal het vooral over koopkracht en armoedebestrijding gaan. Veel partijen vinden dat daar meer aan gedaan moet worden. Het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog, het gaat waaien en het wordt zo'n 21 graden. geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en weer. ZFM zomer.